Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een brand in een appartement in Sneek heeft geleid tot de vondst van een hennepplantage en een mogelijk explosief bij de buren. Er is een verdachte opgepakt. De brand ontstond begin van de avond in een woning van een portiekflat. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert uitgegeven. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is niets bekendgemaakt. gemaakt. De brand was binnen een uur onder controle. In de tussentijd werden omliggende woningen ontruimd... waarbij een hennepplantage werd ontdekt en ook iets dat op een explosief lijkt. Explosieve experts doen onderzoek. Bij de onlusten in Nigeria zijn eerder deze week 69 mensen omgekomen, zegt president Buhari. Het gaat volgens hem om 51 burgers, 11 politieagenten en 7 militairen. Dat het zo uit de hand liep, wijt de president aan straatterreur. Volgens hem hebben de veiligheidstroepen zich uiterst terughoudend gedragen. Maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zeker twaalf demonstranten werden doodgeschoten toen ze het volkslied zongen. In de miljoenenstad Lagos wordt al twee weken gedemonstreerd tegen politiegeweld. In de stad geldt een uitgaansverbod. Betogers worden opgeroepen om thuis te blijven. Op het plein voor het Kambuurstadion in Leeuwarden vierden tientallen supporters dat Kambuur zo goed als zeker de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen eerder op de avond met 3-0 van Rode JC. De supporters op het plein hielden zich niet aan de anderhalve meter regel... is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwden en staken vuurwerk af. De politie heeft voor zover bekend niet ingegrepen. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK 2022 na een grote zege op Estland. Het kwalificatieduel in Groningen eindigde in 7-0. De eerste wedstrijd tegen Estland wonnen de Oranje Vrouwen ook al met 0-7. Het EK-voetbal is in Engeland en dat toernooi zou komende zomer plaatsvinden... maar is vanwege de uitbraak van het coronavirus een jaar verplaatst. Het weer, vannacht een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De komende dag is het bewolkt en er kan een bui vallen. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt zo'n 15 graden.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 I need a ticket take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I like you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.